Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat niet goed met de aanpak van huiselijk geweld. Opvanghuizen in Nederland zien slachtoffers steeds vaker weer terugkeren... omdat daders niet aangepakt worden. Dat schrijft de Telegraaf. De opvanghuizen zeggen dat de politie en het OM te weinig personeel hebben... en daardoor niet ingrijpen als een dader bijvoorbeeld iemand weer opzoekt... terwijl dat niet mag. De politie zegt dat er meer criminaliteit is dan agenten... en dat ze daarom keuzes moeten maken. In Nijmegen hebben honderden mensen meegelopen in een mars tegen vrouwenmoord en geweld tegen vrouwen. Met spandoeken, leuzen en toespraken trokken ze door de stad. Het is belangrijk dat we ook zeg maar, niet de vrouwen vergeten die hun levens zeg maar, kwijt zijn geraakt aan femicide. En aan mannen die gewoon hun tengels niet van ons af kunnen halen. Ik vind dat echt verschrikkelijk. Later op de dag ging dat nog mis in Wageningen. Een man werd opgepakt omdat hij in een bus drie vrouwen zou hebben aangerand. De chauffeur had het in de gaten en gooide de man de bus uit. Hij is opgepakt. In de Rotterdamse wijk Charloos zitten meer dan 100 huizen zonder water. Dat komt omdat een leiding gisteravond brak. Een kind gooide een steen op de pijp en vervolgens liepen meerdere straten vol met water. Het waterbedrijf van Rotterdam verwacht dat pas in de loop van de dag is opgelost. En een noodpakket met een zaklamp, radio en voedsel in blik... voor als bijvoorbeeld de stroom voor lange tijd uitvalt. De oproep om die in huis te hebben hoor je al wel langer van de overheid... maar om het tijdens een noodgeval ook een beetje leuk en smakelijk te houden... hebben de hulpdiensten in Rotterdam iets extra's bedacht. Een speciaal kookboek. Het meest rampzalige kookboek voor als er pittige tijden aanbreken heet het. Er staan recepten in met spullen die in je noodpakket zitten. Nou, onder andere een eh, recept om met, eh, met behulp van bonen en eh, Italiaanse harde worstjes... om daar een, een bonenstoof van te maken. En zo zijn er een aantal ja, leuke en smakelijke gerechten ontwikkeld. Italiaanse vega bonensalade onder andere, die door de studenten van het Albedaar College zijn, zijn ontwikkeld. Dus eigenlijk ja, voor iedereen wat wils. De hulpdiensten in Rotterdam hadden eerder ook al de meest rampzalige app gelanceerd. Daarin staan ook allerlei tips over noodgevallen en het noodpakket dat je daarvoor nodig hebt. Het weer nog, de dag begint grijs met op sommige plekken wat regen en onweer.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 shining and sparkling and splendidly bright. Here one day, gone one night. Like the loss of sun. soon die with the rising of the moon. much too long. You know it's just your foolish plan. Hey, love. Got me on my knees, dear. Begging, darling, please, Darling, won't you ease my worries? consolation. Your old man let you down. Like it, I fell in love with you. You turned my whole world upside down. Hey, love. got me on my knees, hey, love.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 Meer dan de helft van de Nederlanders maakte zich het afgelopen jaar geen zorgen over hun financiële toekomst. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Bijna 80% van de mensen was tevreden over hun geldzaken. Gemeentes houden steeds minder vaak geld in op de bijstandsuitkering. Dat doen ze soms als strafmaatregel als mensen die in de bijstand zitten zich niet aan gemaakte afspraken houden. De overheid concludeerde dat straffen vaak niet het gewenste effect had. Vanaf vandaag worden baby's ingeënt tegen het RS-virus... dat vooral bij jonge kinderen ernstige luchtweginfecties veroorzaakt.